Citydijkers met het NOS Journaal. Door de plannen van het kabinet komen alle inkomstenbronnen van de cultuursector onder druk te staan. Er ontstaat volgens het Cultuurfonds een negatief domino-effect. Door de maatregelen van het kabinet nemen niet alleen de inkomsten uit subsidies af... maar ook uit die van de verkoop van kaartjes, omdat bijvoorbeeld de BTW omhoog gaat. En komt er ook minder geld van gemeenten omdat die met begrotingstekorten zitten... Of het kabinet alle plannen doorzet zal vrijdag duidelijk worden. Dan wordt namelijk het regeerprogramma gepresenteerd. Over ongeveer twee uur gaan Donald Trump en Kamala Harris voor het eerst met elkaar in debat... in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het wordt hun allereerste ontmoeting en vooralsnog ook het enige debat voor de verkiezingen van 5 november. Er zijn strenge regels afgesproken, zo is er geen publiek en gaat de microfoon van de tegenstander uit als een van de twee kandidaten aan het spreken is. Het Israëlische leger heeft een video verspreid waarop een tunnel is te zien... waar Palestijnse militanten zes gijzelaars gedood zouden hebben. De dood van de zes werd begin deze maand bekendgemaakt. Vervolgens braken in Israël protesten uit. De gijzelaars waren meegenomen bij de aanslagen van 7 oktober van vorig jaar. De pier van Scheveningen wordt mogelijk weer flink verbouwd. De eigenaar van de pier heeft plannen voor een hotel een wellnesscentrum en een congrescentrum om de pier weer rendabel te maken. Ook moet het hele bouwwerk energiezuinig worden. Of de verbouwing doorgaat is alleen nog niet zeker. De gemeente Den Haag moet de plannen nog eerst goedkeuren. Tien jaar geleden werd de pier ook al eens verbouwd. Het bouwwerk staat er slecht voor. Twee jaar geleden bleek dat een deel moet worden vervangen of gerepareerd omdat de pier onveilig is. Het weer, vannacht flink wat regen en het is ongeveer een graad of 10.